Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er is de afgelopen jaren veel meer dan was beloofd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft spoorbeheerder ProRail mogelijk ruim 1 miljard euro niet besteed. Dat is zo'n 10% van het budget. Volgens minister Schultz van Hagen is het niet besteden bedrag veel kleiner. Bij projecten op het gebied van onderhoud en veiligheid op het spoor zijn forse vertragingen, zegt de Rekenkamer. Op de Amsterdamse effectenbeurs worden over een breed front verliezen geleden. Bij de opening ging de AEX-index meteen bijna 3% omlaag. Rond half 12 stond de beursbarometer nog steeds meer dan 2% in de min. Bij de hoofdfondsen is bank en verzekeraar ING met een verlies van meer dan 5% de grootste daler. Postbedrijf PostNL was de enige stijger met een winst van 1%. In het noorden van Israël zijn honderden Palestijnen de straat op gegaan naar brandstichting in een moskee. Op de muren was het woord wraak geschilderd. De politie vermoedt dat Joodse extremisten erachter zitten. Het dorp ligt in een gebied waar het Israëlische leger huizen in aanbouw van Joden heeft gesloopt, omdat ze geen bouwvergunning hadden. De populariteit van thuiswerken neemt nauwelijks nog toe. Vorig jaar werkte iets meer dan 27% van de mensen minstens één uur per week thuis... Vijf jaar eerder was dat ruim 25 procent. Vooral de laatste paar jaar is er nauwelijks nog groei. Met name in het onderwijs en de financiële dienstverlening doen mensen een deel van het werk thuis. In het eilandstaatje Tuvalu in de Stille Oceaan is de noodtoestand afgekondigd omdat er een ernstig tekort is aan drinkwater. Het heeft er al zeker een half jaar niet geregend en een aantal waterzuiveringsmachines zijn kapot. Sommige eilandjes hebben nog maar voor twee dagen drinkwater. Het weer, Overwegend zonnig, alleen in het noorden wat sluierbewolking die naar het zuiden trekt. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen neemt de bewolking toe en ook de kans op buien. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB.